Maar dat zeggen jullie denk ik niet. Ik kan daar ook een advies aan. Dus ik denk dat dat deel eh, dan eh, denk ik duidelijk is. Ja, dan ten aanzien gewoon van eh, de, de, aanpak. Kijk, we, hebben het in twee clusters opgedeeld. Ruimte en economie en eigenlijk wonen en leefvoorziening. En bij openbare ruimte wordt inderdaad bij de strategische thema's... wordt de metropool, de boulevardgebied, kustbeleving... en ook het centrum van Zandvoort benoemd. Dat staat er niet voor niets... En, en, en om de projecten nu aan, te, te gaan jagen. Dat is dus niet een project. Er is niet een specifiek project in, in, het centrum op het moment. Anders dan alleen maar dat we met het Raadhuisplein bezig zijn. En dat daar ook ontwikkelingen zijn. En ook in de openbare ruimte dan ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Gaan we beginnen met die 400.000 euro met dat deel. Dus, dus, en voor die openbare ruimte zit het vooral inderdaad wat er gaat gebeuren met, met de nota B van de openbare ruimte. Want daar gaan we dus invulling geven aan al die openbare ruimte waarbij het centrum dus ook aan de orde komt. En als je dan de structuurvisie erbij pakt, dan zie je per deelgebied heel duidelijk omschreven dat er vergroening moet plaatsvinden, dat er upgrading kan plaatsvinden. Dus daar wordt het centrum dan meegenomen. Dus op dit moment hebben we daar geen specifiek krediet voor nodig. U heeft al krediet gegeven voor die nota openbare ruimte B. Die komt in het vierde kwartaal. Daar is wethouder Tonen mee bezig. En die is ook op de hoogte van het feit dat er een strategische investeringsagenda is. En waarin naast de, de gebieden, de toeristische gebieden, ook het centrum wordt genoemd. En natuurlijk, dan hebben wij het er ook over. Ga daar goed, ook goed mee aan de gang. Ga, met de wijken aan de gang, want we hebben, de wijken zijn ook belangrijk. Dus dan komt daar iets uit. En de verwachting is wel dat, het, uh, dat we willen opwaarderen. Dus waarschijnlijk zal eruit, ook vanuit de strategische investeringsagenda... Ten, naar die nota openbare ruimte wel het nodige gaan gebeuren omdat het ook zo hier benoemd staat. En dat is ook het mooie van deze strategische investeringsagenda. Het is een balans tussen toerisme-economie en wonen en woonvoorzieningen. En, en, en dat, dat, dat bewaken wij. Daar hebben we nu vier wethouders voor. En die bewaken dat echt wel. Want ja, het is van belang dat we dat ook breed met elkaar delen. En ook met u breed delen. Dus, dus wat dat betreft komt dat, denk ik... Dat is het mooie van het project. En van belang is natuurlijk dat we snel nu verder gaan. En daarbij is ook heel goed dat we goed kijken naar de begroting voor, de, voor 2018. Natuurlijk ook zo'n overgangsjaar naar, dat we naar, met Haarlem verder gaan samenwerken. Maar u weet dat... Eh, al vier jaar lang de begroting eh, fors positieve eh, saldo heeft. En dat heeft eh, met structurele en incidentele ontwikkelingen te maken. En wat wij dus nu ook gaan doen, dat, dat, dat heel goed uitzoeken. Waar liggen nou de structurele plussen en hoe gaan we die inzetten? Dus het gaat aan de ene zijde gaat het om een investering in gewoon 6 à 10 miljoen vanwege dat, wat we kunnen doen. Maar we kunnen waarschijnlijk ook investeren door gewoon structureel middelen in te kunnen zetten. Nou, dat kan, en dan moet je goed kijken waar zet je ze structureel in en waar zet je ze incidenteel in. Nou, dat is dus voor ons een, eh, een uitdaging en dat gaan we dus helemaal uitzoeken. Dat hebben we ook eigenlijk verwoord op de laatste pagina. Verdere financiële uitwerking, daar ziet u ook van waar dat zich ontwikkelt... en welke incidentele middelen we zouden kunnen inzetten en welke structurele middelen. Nou, dat zijn we allemaal verder aan het uitzoeken. En op zich, ja, door de, de ontwikkelingen ziet dat er op zich eh, heel positief uit. Dus de verkeersontwikkelingen en parkeren, dat wordt ook meegenomen in het, in het verhaal. Want kijk, daar staat ook geschreven van, van dat we, als je het hebt over, wij noemen dat openbare voorzieningen... rentmeesterschap, duurzaamheid, veiligheid voor de basisvoorzieningen. En hebben we het over de wegen, we hebben het over de riolen, over de openbare ruimte. We hebben het over verlichting, we hebben over de maatschappelijke u heeft een interruptie van meneer Berendsen. Ik begrijp dat uiteraard, eh, meneer de voorzitter, dat dat, eh, dat, dat eh, meegenomen wordt in, zeg maar, in, in, het, in het algehele gebeuren. Alleen, ik denk dat we ons moeten realiseren dat we qua infrastructuur al in Zandvoort met een probleem zitten. Hè. Dat, is, dat heeft gewoon ook te maken met de doorstroming in de buurtgemeente als we praten enerzijds over zeg maar, toeristische ontwikkelingen... dus dat we nog meer mensen naar Zandvoort willen halen... en we besteden onvoldoende aandacht aan... en daar praat ik niet alleen over zeg maar, trein, auto, maar ook fietsen. We, zijn geconfronteerd dat we een mooi fietspad langs de Zuidrand hadden. Dat gaat allemaal niet door. Ehm, eh, voor mij is nog steeds een doorn in het oog bijvoorbeeld eh, de fietsenstalling rond het station. Maar ook de fietsenstalling bijvoorbeeld langs de boulevard eh, verdient aandacht. Dus wat mij betreft gaat het niet alleen maar om eh, het bestaande en het onderhoud van het bestaande, maar het gaat gewoon om een integrale visie van eh, wat zijn nou de gevolgen op verkeersgebied en infrastructuurgebied... van als we groeien, als we meer woningen gaan bouwen, et cetera, et cetera. En ik denk nog maar even aan van de plannen van het Badhuisplein... wat eh, zal leiden tot een versmalling van eh, de burgemeester van Alphenstraat. Als we praten over zeg maar, de bebouwing hier van het Raadhuisplein... waarbij busstromen misschien anders gaan lopen. En ik denk dat dat gewoon van groot belang is om daar wat extra aandacht aan te besteden... en een apart punt op te nemen. Meneer Bluis. Ja. Nee, ik, ik ben het helemaal met u eens eh, dat, dat, we dat mee moeten nemen. In, dus ik, ik zal kijken van hoe we dat het beste dan kunnen nog verwoorden in dat stuk. Maar ik, ik zeg toe dat we de verkeersafwikkeling, het parkeren... die extra aandacht voor het centrum, maar dat was mij al duidelijk. En we hebben dat ook probeerd te verwoorden. Dus, dus dat gaan we ook meenemen. Dus, dus u kunt... U kunt erop toezien dat wij dat dan bij de verdere uitwerking, misschien waarschijnlijk dus al bij bij de, bij de voorjaarsnota. Dan krijgt u de definitievere uitwerking te zien. Dan zult u deze punten moeten terug kunnen zien eh, als gevolg daarvan. Daar, kijk, er zijn ook ontwikkelingen natuurlijk regionaal met verkeer. Daar is wethouder Demmers ook mee bezig. Daar, daar, daar liggen ook een aantal zorgen. Eh, van onze kant, want dat vraagt ook, ook de aandacht. En het fietsverkeer inderdaad vraagt ook aandacht. En, maar u moet er ook van uitgaan dat op het moment dat er ontwikkelingen plaatsvinden... in de entree, in het Badhuisplein, op de Metropoolboulevard... dat dat soort aspecten natuurlijk mee worden genomen. Het is er worden geen plannen ontwikkeld zonder rekening te houden met verkeersafwikkeling... zonder rekening te houden enzovoort. Dus afronden. Ja, dank u wel. Ja? Dat is het wat u betreft. misschien ben ik nog wat vergeten, het zal best wel, maar dan hoor ik het wel tweede termijn. Goed. Ik even, kijk even rond. Dat was een uitgebreid eh, betoog. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Cohen. Meneer Cohen. Dank u wel. Hoe, kan, hoe, kunnen we de autonomie van onze gemeente eh, ten aanzien van, die van deze uitvoering, strategische uitvoering, hoe kunnen we die eh, garanderen ten aanzien van de fusie met eh, Haarlem? Want dit speelt over een lange termijn dit. Meneer Bluis. Nou, dat begint al door bij de begroting 2018 de juiste beslissingen te nemen met elkaar hier in de Raad. Want dan ligt dat gewoon vast. En dat, dat doe je door je budgetten op dusdanige manier op te schrijven. Je beleidskaders op dusdanige manier op te schrijven. Dat, dat het gewoon uitvoering wordt voor de ambtelijke organisatie. En dan durf ik mijn hand in het vuur te steken dat dat in Zandvoort goed lukt en ook in de samenwerking Haarlem-Zandvoort. Dank u wel, uh, wethouder Bluis. Tweede termijn. Behoefte aan tweede termijn, mevrouw Geurenson? Even kort, eh, voorzitter. En eh, meneer Cohen, trouwens, een, een, optie zou ook nog kunnen zijn... tegen de ambtelijke fusie stemmen, maar het is een suggestie. maar ehm, terug tot de strategische investeringsagenda. dank voor de, de beantwoording in ieder geval eh, goed dan toch eh, dat het centrum, zeg maar, eh, dat was de insteek ook, op te nemen in de bestedingsprognose. Zodat we daar een verantwoording over krijgen. goed punt ook in het kader van de verkeersafwikkeling om daar... Ehm, zeker ook met het mobiliteitsfonds wat we hebben met de omliggende gemeente, om daar nog eens extra aandacht voor te vragen. Maar dan toch even met betrekking tot de verantwoording over de, over de gelden. Uh, wat, wat ik goed begrijp is zeg maar, de verantwoording van deze gelden gebeurt achteraf. En zeg maar de investering voor de toekomst, dat gaat dan aan, aan de voorkant. Maar ehm, toch, eh, nou ja, dan komt het woord weer, de importantie van dit stuk. Zou het niet een optie zijn om dit eh, punt eh, zeg maar op de, vast op de agenda of de, van de commissie te plaatsen. Zodat we maandelijks up-to-date worden gebracht over de voortgang. En desgewenst dat we het eventueel het stuk zouden kunnen verheffen tot een meer een, eh, vast, of eh, een, bespreekpunt echt. Dus dat is eigenlijk het idee, zodat we op die manier ook betrokken kunnen blijven. Maar ik kijk even eh, de raad en ook het college aan of dat misschien een vorm is. Dank u wel, mevrouw Geurenson. Ehm, terwijl u het voorstel deed om het als vast punt bij de commissies te gaan doen... zag ik de meeste mensen instemmend knikken. En ik neem op mij om in de agendacommissie daar nog eens van gedachten over te wisselen. Ja? Dat is mijn de baas. Nee, ik, eh, ik stel me dus beschikbaar om als postbode te fungeren. Kennelijk eh, heb ik een ongelukkig toon aangeslagen. Iemand anders in tweede termijn. Meneer Metters. Ja, het CDA is eh, tevreden, blij met de antwoorden, blij. duidelijke antwoorden gekregen van de wethouder het beeld wat hij schetst zit vol ambitie eh, wat dat eh, betreft. En wij hebben dus vertrouwen in dat die wijken, en daar kijken we ook graag naar uit... in die nota openbare ruimte, dat het voorzieningenpeil uh, daarmee omhoog gaat. En als er geld voor gevraagd wordt, uh, nou dan uh, is dat er. Dus dan kunnen we dat steunen. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Metters. Iemand anders nog tweede termijn? Dat is niet het geval. Ik vermoed niet dat wethouder Bluis nog in tweede termijn iets wil zeggen. Nee, mijn vermoeden klopt. Dat betekent dat wij tot stemming over kunnen gaan. En dat kan bij hand opsteken. Wie is voor het raadsvoorstel uitwerkingsnotitie strategische investeringsagenda? Bij hand opsteken graag. Wie is voor? Ik constateer dat dat unaniem is. Daarmee is die aangenomen. Ik dank u. Agenda punt 6. Ingekomen post. Zijn daar vragen over de wijze van afdoening? Meneer Paap. Ja, voorzitter. Eh, nummer 2017-019. Uh, eh, eh, er staat uh, brief in handen liggen, college, een een brief af te doen en de raad te informeren. Ja. Hebben we die informatie al gehad? Want ik heb niks gelezen erover. En ik ben benieuwd naar het antwoord daarin. Ja. Dus u, u zegt, als ik het herformuleer, u bent het eens met de wijze van afdoening... en u vraagt de griffier om nog even te controleren of het al ter beschikking is gesteld. Gaan we doen. Anderen? Nee? Dan wordt de lijst al dus vastgesteld en gaan we dat afdoen. Um, agenda punt 7. Het verslag van de vergadering van 28 februari 2017. Er zijn geen opmerkingen, suggesties gekomen aan de voorkant. Dit is een laatste optie. Zo niet, dan stellen we het verslag vast met dankzegging aan de griffier. En dat betekent dat ik bij het laatste punt van de vergadering ben aangekomen. Mijn vermoeden aan het begin van de vergadering is denk ik goed geweest. Volgens mij is de uitzending, zij het altijd met enige vertraging. De techniek werkt niet anders. Goed gegaan. En iets anders is dat we hebben nu een buitengewoon raadslid, meneer Draaier, geïnstalleerd... En ik nodig u allen graag uit, en dan heb ik het ook aan de mensen op de publieke tribune, om met ons dat te vieren met een drankje en een hapje in de kantine. Het is aan u of u daar gebruik van maakt, maar u bent daar welkom. Ik dank u wel. sikkel van de man Om de hemel te bedanken dat je mij hebt weggedaan. Nee, ik bleef niet voor jouw deur Deze stad is groot genoeg. Bij een hond komt het op de geur aan en het ruikt lekker in de kroeg. Nee, ik vroet niet in daden. Ik ga niet tot op het bord. Nu ben jij de doodverklaarder. trekken van jou. Ik heb overal blauwe plekken van jou, blauwe plekken van jou. Zoals jij mij naar mijn hok zond, zoals jij tekeer kon gaan. Jij die altijd wel een stok vond om een hond voorop te slaan. Ja, nu komen de verhalen. Ik breng jou in discrediet. Terwijl ik drink uit schalen. Een ander vrouwtje hoef ik niet. Goedenavond dames en heren, dit waren de raadsvergaderingen op ZFM Zandvoort. Eh, ik zal er tot 10 eh, uur zal ik de muziek eh, afmaken. Nummer nu eerst het Sheeran met Lego House. En voor verzoekjes kun je die insturen via Facebook. Casper ZFM. it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. Mm. And it's dark in the cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Now. go right, you frame it and put you on a wall. And it's so hard to say it, but I've been it before. Now I'll surrender up my heart and swap it for yours. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Don't hold me down. I think the braces are breaking, and it's more than I can take. And it's dark in the cold December, but I got you to give me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you get down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you. out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I will love you better now.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 Hier op CFM Zandvoort. Ik ben hier nog tot 10 uur. Met ons volgende nummer... The Royal Concept. On Our Way hier op CFM Zandvoort. Eh, concept. On Our Way. En uh, nu DNC Cake by the Ocean. Hier op CFM Zandvoort.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 Faith is in our hands, castles made of sand. Equal and Rosso. Sun is Shining. Hier op CFM Zandvoort. En is het volgende nummer, dat is... Uh, eh, Asher met Thinking Out Loud. Is een verzoekje van Jolande Verstegen. Die is ingediend via de Facebook.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 En dat is een heel mooi nummer. En ehm, ik ben er niet de enige. Want eh, voor degenen die het willen weten... Dit nummer heeft dan een aantal eh, awards gekregen. Een Grammy Award voor lied van het jaar in 2016. Een Much Music Video Award voor iHeartRadio, International Artist of the Year. En eh, kijk even als ik snel ga tellen, dan eh, zijn het er vijf. En die is uitgebracht in 2014. Maar uh, nu snel weer door naar het volgende nummer. Dat is, eh, als ik het goed zeg, Walk the Moon. Met Sit Up and Dance hier op CFM Zandvoort. is eh, kwart voor tien. Maar eh, dat betekent dat het bijna ten einde is. Nog een kwartiertje. Dan stoppen we. Dan, uh, dan zit, mijn, mijn tijd erop. Maar volgens mij gaat het helemaal perfect. En ik heb nog... Een paar laatste nummers. En dan uh, beginnen met eh, het volgende nummer. Dat is Wiz Khalifa en Charlie Poet. Met eh, See You Again.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 En uh, naarmate dat de klok, op de tijd dat de klok uh, wegtikt... ga ik het laatste nummertje zo eh, aanzetten. Ja, het laatste nummertje. Even kijken, welke zal ik doen? Ehm... Ja, ik heb er zoveel. Ik weet niet welke ik... Eh, even kijken. Ja, dat krijg ik al van tevoren moet uitzoeken. Maar ja, dat is radio, hè. Dat is live programma maken. En eh, ondanks dat, eh, dat het live is, vind ik het toch best wel... improvisatie is altijd goed op de radio. Even kijken. Ehm... Um... Nou, laten we maar gewoon even eentje doen. Zeg, uh, eh, kijk, uh, eh, doet hij het? Nee, die doet het niet. Eh, even kijken. Um... Die doet het even niet. even kijken. Oh, oh, oh. Ja, dat is natuurlijk nooit handig om... Niks te zeggen dan, dus bij deze wil ik iedereen graag bedanken. Voor het luisteren. En, eh, dames en heren. Applaus voor jezelf. Dit waren de raadsvergaderingen op uh, eh, ZFM Zandvoort. Met als eh, vervolg een uitzending van mij. Speciaal voor mij, voor jullie. Maar eh, ik moet dan toch echt zo eh, mijn laatste nummer gaan aanzetten. Die heb ik inmiddels eh, gevonden. Even kijken. En dan ga ik hem zo aanzetten in... als ik klaar voor ben... Oh, ik krijg een berichtje binnen. Dat is helemaal niet belangrijk. Nou, dan ga ik zo het volgende nummer aanzetten. En dat is het nummer wat ik altijd als einde gebruik. En dat is het nummer van Carlo en Irene.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 Nog drie, drie minuten voordat ik stop. Dat ik kan, dat ik nog. Straatjes heel relaxed, wijn in bad en dan het dus we komen er wel samen naar het slot. Hey, luister Carlo, zegt, is netjes de Dag! Nog even en dan gaan we slapen. Oh, wat heerlijk, even helemaal niks. Ik moet er nu gewoon van grappen. We staan wel lekker te zingen, jij en ik. Maar dit is al het tweede couplet. Dus hoe lang gaan we nog door? Vraag aan het koor. Nog twee, twee minuten voordat ik stop. Dat ik dacht dat ik nog. Strakjes en u links bij wat en dan de Iedereen de groete. is kijken, om we moeten nog twee. Twee minuten voordat ik stop. Dat ik dacht dat ik nog.